uur. kunnen met het NOS-journaal worden gezien. Dat eist de Tweede Kamer. Het zou in de wet onder roekeloos rijgedrag moeten vallen, net als rijden onder invloed. Dan zou een appende automobilist zwaarder bestraft kunnen worden. Nu is het wel verboden, maar het staat niet expliciet in de wet. Daardoor is het lastig om mensen ervoor te veroordelen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt het gebruik van smartphones in het verkeer een grote zorg. Julio Potsch komt mogelijk over een paar dagen terug naar Nederland, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Hij heeft een nieuw paspoort nodig en er is overleg nodig met de Argentijnse justitie. Als het zover komt, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken alle medewerking verlenen aan Potsch's terugkeer naar Nederland. De Argentijns-Nederlandse oud-piloot werd vanavond in Argentinië vrijgesproken van betrokkenheid bij dode vluchten in Argentinië ten tijde van het militaire regime in de jaren 70. Actievoerders tegen Zwarte Piet gaan zaterdag onder politiebegeleiding naar Dokkum voor een demonstratie. Zo moet worden voorkomen dat ze opnieuw tegengehouden worden. De tegenstanders van Zwarte Piet wilden anderhalve week geleden al demonstreren in Dokkum tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Maar toen werden ze op de A7 klemgereden door voorstanders van Zwarte Piet. Naar die actie loopt een strafrechtelijk onderzoek. Er woedt een grote brand in een bedrijvengebouw in Enschede. Omstanders worden op afstand gehouden, want er liggen gasflessen. Van het pand is bijna niets meer over. Er zat een witgoedzaak in en de Twentse Wensambulance, een organisatie die wensen van ernstig zieke mensen in vervulling helpt gaan. De oorzaak van de brand in Enschede is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het weer, vannacht en morgen vroeg op veel plaatsen lichte vorst, plaatselijk kans op mist en gladheid.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 There's love, you and I both apply to the above. The one and only reason it's fun, fun, fun. I said, well, baby, well, oh, baby. we've only just begun. So don't talk, just kiss. we will be beyond words and sound.